Een ongeruste medeweggebruiker alarmeerde de politie. Die gaf de man een boete van 280 euro voor ongeloof stilstaan op de vluchtstrook. En daarbovenop nog een boete van 100 euro omdat zijn APK niet in orde was. Het 50 euro biljet had hij overigens teruggevonden.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 Mijn naam is George van Dam en ik zet ze al een paar jaar voor je op een rijtje. Niet alle jaargangen doe ik gelukkig, want de 21ste jaargang zitten we alweer in. Aflevering 2 vandaag de 14 januari 2011. Snelstijger, of nou de snelstijger in? het aantal stijgers, dat zijn er 18. Twee blijven er zitten, 16 zijn er dalers en 4 komen er helemaal nieuw binnen betekent natuurlijk ook dat vier platen ruimte moeten maken. Maar Hambi en de Bumpy Ride doet dat na 20 weken. Rolling in the Deep, of, eh, Roll Deep, sorry, <laughs> Greenlight na 15 weken. 13 weken voor de Plain White Tees en The Rhythm of Love. En Eminem met No Love na 7 weken al verdwenen. Adele, Rolling in the Deep, daar is ze. Zij is de snelste stijger met 9 plaatsen. En Coldplay met Christmas Lights en 10 plaatsen de snelste daler. Ricky L. MCK hoorden we aan het begin van vorig uur al voorbij komen met 17 eh, weken het langst genoteerd. 14 januari 1664, paus Alexander VII die creëert 12 nieuwe kardinalen. 1981 is de Nederlandse hockeyploeg die in eh, Karachi voor de eerste keer de Champions Trophy wint. Ondertussen hebben ze dat natuurlijk alweer 8 keer gedaan, de Nederlandse hockeydames.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 There in the distance, losing its greatest prize. Nothing is easy, nothing is sacred. Why? deze week. Tweede week van 2011 is in handen van Brandon Flowers en Only the Young. Zes weken in de lijst van 20 omhoog naar nummer 17. En voor het nieuws van 4 eh, uur hoorden we nog een eh, stukje van Nelson en She Is Gone. In de negende week pakt hij weer een plekje winst. Hij gaat namelijk van 19 omhoog naar 18. Het is een eh, slechte week voor Daxas Barbers. Barbara Streisand. 10 weken lang staan ze in de lijst. Ze zakken wel namelijk van 10 naar 16. Ja, omdat er toch een beetje Nederlands werk in zit, denk ik, draai hem toch nog een keer voor jullie. Op CFM hoor je nu Daxa's, de nummer 16 met Barbara Streisand. Barbara Streisand. rough, baby, baby, baby, baby, baby. So rough, So rough, baby, baby, baby, baby, baby. So rough, Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Vijf weken staat ze in de lijst met We Are Who We Are. Natuurlijk Kesha. Zij gaat deze week omhoog en wel van 17 naar nummer 13. Wij gaan bijna de top 10 in. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 11. Ik kan inderdaad zeggen, samenwerking Jason Derulo, Pixie Lot en hun single Coming Home. Cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect. You can bet that you'll be waiting. is eh, van Pixielat en Jason Derulo. En de prachtige Coming Home. Kijken wij even achterom naar hoe en wat Rihanna What's My Name in de vierde week van 23 omhoog naar 20. Bruno Mars Grenade van 22 naar 19. Zijn negende week alweer. Nelson ook 9 weken in de lijst. Gaat toch weer een plekje omhoog van 19 naar 18. Brandon Flowers Only Young 6 weken in de lijst van 20 omhoog naar 17. Dark en Barbara Streisand leveren 6 plekken in in de 10e week. En Tyre Cruise Dynamite 2 plekken, of nee, 1 plek van 14 naar 15 in de 10e week. Pink Ratio Glass 12 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. Kesha We Are Who We Are 5 weken in de lijst van 17 omhoog naar 13. Ina en 10 Minutes levert flink in. 7 plaatsen van 5 zakken naar 12 in de 13e week 10 Minutes. En Pixelot en Jason Willow hoorde je met Coming Home. Zes weken lang in de lijst van Europa en eh, van 15 eh, naar nummer 11. We gaan er tot 10 in, doen dat vandaag gewoon met de nummer 10. The Far East Movements. 11 weken in de lijst, zak van 6 naar 10.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 Far East Movements Like a G6 leveren vier plekken in. Van 6 dus zakkend naar nummer 10. En voor Adele is het een betere werk. Van 18 naar 9 Rolling in de Deep. Finally I can see you crystal clear drum. Who's that Who's that that chick? Nou, dat is Rihanna en al zes weken lang staat ze in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op nummer 13. Deze week dus in de top 10 te vinden En wel op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een de depressie Dieter. En hierdoor heeft de bewolking de overhand en zo nu en dan valt er wat regen. Een uur geleden zei ik dit zelf al. En volgens mij is eh, die niet meer droog geworden. Ik weet niet of het nog gaat lukken vandaag. Wind in ieder geval vanuit het zuidwesten. Over land vrij krachtig, aan zee eh, krachtig tot hard. Een kracht 7 die haalt hij wel aan zee. Een temperatuur naar een maximale 10 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het dan droog en hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De zuidwestelijke wind die waait aan en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen heeft de bewolking opnieuw de overhand en valt er wat lichte regen en motregen. Dat alles op eh, passage van een warmtefront. Dat warmtefront hoort bij de volgende depressie en die heet Evangelos. De zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar een maximale 9 graden. Zondag ook weer eh, veel wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft wel in onze regio de hele dag droog. Een zuidwestelijke wind die waait over land vrij krachtig. Aan zee hard en temperatuur dan een graad of 10. Gaan wij even kijken bij de ANWB voor de... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is laatste Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 7 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkenveen en Knopend Oude Rijn 12. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 6. A13 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 8. En A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel Ronald. En eh, tot zover dus de verkeersinformatie. Alle files uit eh, de Randstad, je hebt ze gehoord.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 11 weken in de lijst en Cooler Than Me blijft zitten op nummer 7. Ondertussen 10 minuten over half 5 we zijn op weg naar jouw weekend. Maar ook op weg naar de nummer 1 van Europa. Wat is op dit moment nou de beste plaat van Europa? We gaan het zien straks. Even voor de klok van 5 uur komen we er namelijk. Eerst gaan we de top 5 in. Dat doen we met de plaat die vorige week nog op 9 stond. En van Maroon 5 is.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 Vanmiddag kwart voor vijf op weg naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdag hoor je de 40 beste platen van Europa hier voorbij komen. CFM Zandvoort. Mijn naam is George van Dam. En mocht je nou vrijdag geen tijd hebben... Ik geef je gewoon een herkansing, want op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan van 7 tot 9 komt gewoon nog een keer... de Alle 40 beste komen gewoon nog een keer voorbij. De Euro Breakdown wordt samengesteld door hitlijsten door geheel Europa. Dus ook Nederland. ondertussen is trouwens niet meer de top 40, maar het is de Mediamarkt top 40 geworden. Ze hebben een sponsor gevonden daarvoor. We gaan even kijken hoe deze week eruit ziet. Vier nieuwe binnenkomers. Op 38 The Script Nothing. Op 37 Rocket. Far East Movement featuring Ray Taylor of the One Republic. Tonight Enrique Iglesias featuring featuring Ludacris. Komt dus ook eh, op 32, 32 eh, in de top 40 binnen. Op 31 in the Euro Breakdown. En 31 Hey Nana, Sugar en eh, de Faya komt Dios ook nieuw binnen. Top 10 van Nederlands Top 40. Twee plaats verlies voor Dynamite van Tyre Cruz. Barbara Streisand, uh, Daxas levert ook wel plekken in. Van 5 zakken ze naar 9. Van 7 zakken naar 8 Just The Way You Are Bruno Mars. En van 11 omhoog naar 7 Magic van B.O.B. The Only Girl in the World, Rihanna, zak van 4 naar 6. Van 6 naar 5, Zing voor Lange Frans en Telau. The Time, Dirty Bit, oftewel de Black Eyed Peas. 9 weken nu in de lijst te vinden, van 13 omhoog naar 4. De top 3 is eigenlijk hetzelfde als vorige week. Bruno Mars, Grenade. Op 3, Rolling in the Deep, Adele. Op 2, en nog steeds de nummer 1, eh, Martin Solvlek en zijn Hello. De top 3 van Europa. Als we alle hitlijsten bij elkaar tellen, komen we een plaat tegen die ook wel in de... Nou, nog niet echt in de top 40 van Nederland het goed doet, maar wel in de andere dus allemaal. Dan heb ik het over de plaats van uh, Bob en Chapal. Ook weer een, eh, een beetje een eh, koffer van een bestaande plaat. Je hoort hem al de Too Unlimited er tussendoor komen. Tic Tac staat 7 weken in de lijst.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 Don't stop wat was het? Uh, eh, plaats vanuit mijn jeugd, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Milk and Sugar kwam er nieuw binnen in de lijst samen met de Faya Con Dios. Hey na na na. Ook dat is natuurlijk weer een koffer van een al uh, bestaande plaat. En als we langzaam aan de lijst omhoog gaan, dan komen we bij de Black Eyed Peas en The Time. Acht weken in de lijst van 3 omhoog naar 2. En dat is toch, ja, het, geen, het is geen koffer, het is gewoon een remake van een oude plaat eigenlijk. Internationaal eh, goed zeggen ze. Iets met Dirty Bit en alle. Big Mega Smasher. the time of my life. Nou ja, nou weet je al welke plaatsen ze hebben. Ze doen het in ieder geval goed in Europa, de Black Eyed Peas en The Time, de nummer 2 van deze week.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 Van 3 omhoog naar 2. Daarvoor Bob Sinclair, Jean-Paul, TikToks. Eén beetje korter en van 4 omhoog naar 3. Katy Perry was degene die ruimte moest maken in de top 3. Zij zakt namelijk van 2 naar 4 toe. Tijd om jou eh, de nummer 1 te gaan geven. En dat is natuurlijk het... Eh, het paardje van Robbie Williams. Triple Trappel. Samen met Carrie Barlow heeft hij een single gemaakt die heet Shame en die staat al weken bovenaan. Twaalf weken in ieder geval in de lijst. En ook deze week is hij nog steeds dus de beste van Europa.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 vorige week dus de beste van Europa. Robbie Williams, Gary Barlow en Shane. Ondertussen trouwens alweer 12 weken in de lijst terug te vinden. En nog steeds dus uh, eh, hoog in de lijst. Daarvoor de Black Eyed Peas en The Time. En op 3 vonden we Bobs Clark, Jean-Paul, Tic Tac. Perry Firework op 4. Maroon 5, Give A Little More op 5. Econ Angel op 6. Mike Posner bleef zitten op nummer 7. Cooler Than Me. En 8 was er voor Rihanna.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 Daarbij zijn de afgelopen weken tientallen doden gevallen. Vandaag werd in de hoofdstad Tunis opnieuw gedemonstreerd door ongeveer 8000 betogers. De politie joeg hen met traangas en rubberkogels uiteen. Het Openbaar Ministerie heeft de schade vergoed van negen Somaliërs... die de dag voor kerst ten onrechte werden opgepakt op verdenking van terrorisme.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 Vrachtwagens van het leger onderhouden vanavond een pendeldienst. Bekeken wordt of die ook morgen moet blijven. De verwachting is dat het water zakt. De wegen in Roerdalen blijven voorlopig dicht, ook als het water is gezakt. Ze zijn door het water verzadigd en de gemeente wil voorkomen dat ze door het verkeer schade oplopen. Gisteren heeft een F-16 van de luchtmacht de dijken in het noorden en midden van Limburg geïnspecteerd. De dijken worden elke dag nagelopen, maar het waterschap Pelen-Maasvallei wilde graag extra informatie vanuit de lucht. De F-16 was uitgerust met een systeem dat ook in Afghanistan voor grondinspecties wordt gebruikt. Minister Leers voor Immigratie en Asiel gaat zo snel mogelijk en serieus kijken naar de zaak van een jonge asielzoeker uit Almelo. De jongen van acht jaar heeft een hersentumor en is uitbehandeld. Heeft mogelijk nog maar een paar weken te leven. Samen met zijn moeder vluchtte de jongen zeven jaar geleden uit Sri Lanka. De jonge school van de jongen heeft een dringend beroep gedaan op de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de twee een verblijfsvergunning te geven. Oppositiepartijen willen dinsdag kamervragen stellen aan minister Leers. Een woordvoerder van de minister laat nu al weten dat doodzieke mensen niet worden uitgezet. De druk op de omstreden president Bakbo van Ivoorkust om af te treden neemt steeds verder toe. De Europese Unie heeft het te goede bevroren van banken, cacaohavens en het staatsoverheid.